Het is de Amerikaan Sergey Brin. De hamburger, gemaakt aan de Universiteit Maastricht, werd vandaag gebakken en door Brin geproefd in Londen. Brin zou op zoek zijn geweest naar een project dat goed was voor het milieu en de leefomstandigheden van dieren. Net over de grens bij Enschede zijn zeker 15 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Volgens Duitse media botste de trein bij Gronau op een vrachtwagen. De trein was op weg van Enschede naar Münster. Volgens de politie zijn de meeste slachtoffers licht gewond. Het is niet bekend of er Nederlanders gewond zijn geraakt. Opnieuw heeft een bende Roemeense zakkenrollers toegeslagen op een groot evenement. Tijdens de Gay Pride in Amsterdam zijn gisteren honderden bezoekers beroofd van smartphone of portemonnee. De politie heeft voor en tijdens de botenparade 43 zakkenrollers aangehouden. Vrijwel allemaal Roemenen en twee Polen. Volgens de politie mengen ze zich in de menigte, beginnen ze dan wat te duwen en te trekken... en in de onrust die dan ontstaat slaan ze hun slag. Half juni werden op die manier nog 240 mobiele telefoons gestolen op het Indian Summer Festival in Geesmer-Ambacht. In Breukelen is jazzzangeres Rita Reis tijdens een openbare afscheidsdienst herdacht. Vorige week zondag overleed ze op 88-jarige leeftijd. Tijdens de dienst was Reis te horen en te zien door middel van video en geluidsopnamen van een van de vele concerten die ze tijdens haar lange zangcarrière gaf. Ook speelde ze tijdens het afscheid haar vaste begeleidingsband. Reis wordt in besloten kring gecremeerd. Het weer, veel zon en het is 26 tot 30 graden. Er kan ook nog een bui vallen. Morgen nog steeds wat buien, maar verder zonnig en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A15 Gorkum richting Nijmegen staat nog steeds 3 kilometer file tussen afrit Arkel en afrit Leerdam. De linkerrijstrook is afgesloten. Op de A15 richting Gorkum is de rijbaan nog steeds helemaal dicht. Dat is tussen Knobendel en afrit Arkel door een zwaar ongeluk. Volgens Rijkswaterstaat is de weg om half zes vanavond pas weer vrij. Wil je naar Gorkum of Rotterdam, volg dan Utrecht. Ga via de A50 en daarna de A12.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 Hilversum 50. Give me your, give me your, give me your attention, baby. I gotta tell you a little something about yourself. You're one of our flawless, ooh, you a sexy lady. But you walk around here like you wanna be someone else.